Goedemorgen, ik ben Dielke Terstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer Nederlanders willen een coronaprik, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Ipsos. 75% wil zelf wel zo'n vaccin. De afgelopen maanden lag dat aantal wat lager. 8% geeft aan dat hij zeker geen prik wil, 7% waarschijnlijk niet en 10% weet het nog niet. Opvallend is dat jonge mensen minder dan anderen zitten te wachten op zo'n prik. 65% van de mensen tussen de 18 en de 35 ziet een vaccin wel zitten. Vanaf morgen worden de eerste uitgedeeld. Engeland zit weer op slot. Door een besmettelijke variant van het coronavirus loopt het aantal coronagevallen razendsnel op. En dus is een lockdown de enige optie, vertelt premier Johnson. The weeks ahead will be the hardest yet. But I really do believe that we're entering the last phase of the struggle. Johnson hoopt dat door het vaccineren de strenge maatregelen vanaf half februari weer versoepeld kunnen worden. Door corona zijn minder mensen gescheiden. Volgens de Telegraaf waren het er vorig jaar 1300 minder dan een jaar eerder omdat veel mensen door het virus verplicht thuis werkten... was dat meteen een mooi moment om aan de relatie te werken... zeggen mediators en familieadvocaten. Maar mogelijk komt het ook doordat rechtbanken dicht waren. Waar is de oprichter van de Chinese webwinkel Alibaba? Eind oktober is hij voor het laatst gezien. Toen hield Jack Ma een toespraak waarin hij heel kritisch was op Chinese banken... En sindsdien is hij van de aardbodem verdwenen, zegt correspondent Short en Daas. We weten niet eh, waar hij zit, of hij überhaupt nog in China zit... Ehm, of hij eh, eh, thuis zit in een van zijn vele huizen. Want het is een rijke jongen, de rijkste man van China. maar feit is wel dat hij zich op dit moment in elk geval stilhoudt... niet laat zien, al dan niet gedwongen door de autoriteiten... maar tot nu toe omhuld door een hoop vraagtekens. Ook op social media is de Alibaba-oprichter al maanden stil. Het weer, wordt steeds droger. De rest van de dag blijft het grijs en bewolkt. Maximaal 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 What I say and what I mean are two very different things. Can't tell life from lies, got a bad sense of space but I say what I mean, I do very different things, babe. It's time to figure it out. ZFM. de hoofdpunten van het NOS-journaal. 75% van de Nederlanders wil zich laten inenten tegen corona... blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Dat is meer dan in november, toen was het 66%. De Tweede Kamer komt terug van kerstreces... om over de vaccinatiestrategie van het kabinet te debatteren. Nederland wil morgen als laatste land in Europa beginnen met vaccineren. Veel Kamerleden verwijten verantwoordelijk minister De Jonge... onduidelijkheid in het vaccinatiebeleid. Theo Hiddema wil toch geen lijstduwer worden van Forum voor Democratie. Tegen de NOS zegt hij dat het in de campagne alleen maar gaat over corona... en dat vindt hij te populistisch. En Hiddema ziet andere kandidaten op de lijst niet zitten. En het weer, wat lichte regen, verder droog, een koude noordoostenwind...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 Hey. dan de energy drinks Maar ik focus op een meisje, meisje. Zij dansen op de mat, maar Hou in de gaten al een tijdje, tijdje Maar wie boys om me heen? Misschien moet ik een dankje voor de kopen, Misschien moet ik de wat loslaten En de rest dan gaan naar de toe lopen been vast Ik kan niet meer, kan niet meer dansen Twee komp op de bar, stevig vast Rustig en bereken al mijn kansen ESMC kwadraat Berekenen de kans dat zij Vanavond met me mee wil gaan En elke nacht dans met mij hey.